Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het Tiki-bad in pretpark Duinrel in Wassenaar is vanavond ontruimd vanwege een brand. Er was kortsluiting ontstaan in een van de glijbanen. De brand is inmiddels onder controle. Ongeveer 900 badgasten zijn direct geëvacueerd. Ze worden ergens anders in het park opgevangen. Veel badgasten lopen nog in hun zwemkleding. Niemand raakte gewond. De VN-veiligheidsraad heeft na veel overleg een resolutie aangenomen over het gebruik van chemische wapens in Syrië. De tekst van de resolutie kwam tot stand na lang overleg tussen de VS en Rusland. De resolutie vraagt om de oprichting van een speciaal team... dat gaat uitzoeken wie verantwoordelijk zijn voor de aanvallen met chemische wapens. De afgelopen jaren hebben dit soort wapens steeds meer slachtoffers geëist. Bij een gifgasaanval in Damascus kwamen twee jaar geleden honderden burgers om. Bij een aanslag op een politieschool in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn volgens de autoriteiten zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er zijn zeker 25 gewonden. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op tussen een groep studenten... die in de rij stonden voor de politieschool. Later waren er in Kabul nog twee zware explosies. Over slachtoffers is nog niets bekend. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa was het vandaag warm. In Tsjechië, Polen en Hongarije werd het meer dan 40 graden... In Malta en Cyprus zijn zelfs temperaturen van boven de 50 graden gemeten. Door de hitte is de bosbrand in Spanje lastig te blussen. Het is er kurk droog, waardoor het vuur makkelijk om zich heen grijpt. In Zuid-Duitsland is de recordtemperatuur van 40,3 graden vandaag geëvenaard. Op verschillende plekken in Duitsland zijn maatregelen getroffen.